4 uur door Almegens met het NOS-journaal. Nederland verkoopt zo goed als zeker 100 overtollige Leopard-tanks aan Finland. Dat zei minister van Defensie Hennis Plasgaard in het tv-programma Pauw en Witteman. Hennis wilde niet zeggen wat de verkoop de schatkist oplevert. Vorig jaar ging de verkoop van 80 Leopard-tanks aan Indonesië niet door. De Kamer was daartegen omdat Indonesië onder meer in westelijk Nieuw-Guinea mensenrechten zou schenden. Die order had 200 miljoen euro moeten opbrengen. Volgens Finse media gaat het ook nu om zo'n 200 miljoen. Het Finse parlement is akkoord met de aankoop... en de gesprekken worden waarschijnlijk volgende maand afgerond. Burgemeester Hoes van Maastricht mag blijven. Dat is gebleken na overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Na afloop zei Hoes dat het een emotioneel en constructief overleg was geweest. Volgens hem is afgesproken dat er een streep onder het verleden wordt gezet. Tijdens het overleg met de fractievoorzitters heeft hij spijt betuigd over wat er is gebeurd. daar leken de meeste partijen genoegen mee te nemen. De fractievoorzitters maken wel de kanttekening dat als er nieuwe feiten opduiken die aantoonbare schade kunnen opleveren voor het ambt van burgemeester, dit consequenties zal hebben. De EU-ministers van Financiën zijn het in Brussel eens geworden over de vorming van een bankenunie. Die moet voorkomen dat de kosten van het faillissement van een bank op de rest van de samenleving wordt afgewenteld. Als een bank in de problemen komt, draaien daar in de toekomst in de eerste plaats de aandeelhouders en de grote spaarders voorop. En op termijn komt er een gezamenlijk Europees saneringsfonds. De afgelopen jaren brachten problemen met banken ook het Nederlandse kabinet in grote moeilijkheden. Onder meer ING, ABN AMRO en SNS Reaal hadden financiële steun van de overheid nodig. Het weer, het raakt weer bewolkt. Van het westen uit gaat het regenen. Bij zee waait het hard tot stormachtig uit het zuidwesten.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 思。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 them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the NYPD "Go Away, and the bells are ringing out for Christmas Day. het jaar 2000. Je hoorde A Fairy Tale of New York met de zang van Shane McGowan en Kirsty McCall, de pokes die je kon beluisteren. En aanvankelijk was het de bedoeling dat eh, Kirsty McCall helemaal niet zou meewerken. Maar wat gebeurde er? In eerste instantie zou een andere zangeres de vocalen inzingen in Kate O'Riordan. Eh, maar die, eh, die was op een gegeven moment met de Noorderzon vertrokken... terwijl het nummer nog under construction was. De producer van dat moment, die eh, bij de opname van het liedje betrokken was... die suggereerde toen om uh, eh, McCall maar in te huren... En al dus geschieden en werd er een evergreen gemaakt. Kirsten McCall, waarvan wij even in herinnering moeten hebben... dat het gisteren precies 13 jaar geleden was dat ze om het leven kwam. Ze was op eh, vakantie in eh, Mexico, een kerstvakantie, daar was ze mee bezig. En eh, ze ging zwemmen in het water en werd geraakt door een motorboot. Kirsten McColdus. Welkom, dit wordt de derde uur. De, nacht klinkt anders bij eh, Radio 1... waarin je over een klein half uurtje kan luisteren... naar het leuks met koppen van afgelopen week. De columns van Martijn Koning komen voorbij... en die van Wim Daniels. En verder zijn er de live optredens van twee zangeressen deze keer. Sandra van Nieuwland en jazzzangeres Francis van, Frans, Francis van Tuin. Het begint een beetje vroeg <laughs> om te worden... Of laat op avond is men natuurlijk bekijkt. Uh, Francine van Teunen. Die kan je dus straks beluisteren hier in de Nacht ging Anders de Vader op Radio 1. Maar eerst laat ik je nog even genieten van uh, Anouk. Anouk die... Eh, ja, eh, maar gewoon alles doet wat in haar opkomt. Ze moest eh, een sanitaire noodstop maken... en heeft het optreden dat ze een paar dagen had in uh, Ziggo Dome... eventjes stilgelegd voor die sanitaire noodstop... en ging naar het toilet toe en kwam vervolgens weer terug... om het concert voort te zetten. En ook, vanavond staat ze ook op het podium van Ziggo Dome... voor van haar Sad sing-along songs. ook vanavond dus in de Ziggo Dome. En hier in de nacht ging het anders, kon je horen met The Good Life. Zo dadelijk muziek uit Marokko, maar eerst even de allernieuwste van Eliza Doolittle. I'm wishing Every day, every day that we're apart What can I say? When I know I should be living every second like it's my last. What we had is amazing. run across the sea for you. Some nights I just need to see you and cuddle in your arms. waardevolle muziek afkomstig uit Marokko. Je hoorde op de oet, inderdaad de oet, dat is het snaarinstrument dat je hoorde. Dries El Maloumi en die heeft net een nieuw album gemaakt onder de titel Makan. En op Makan werkt hij samen met zijn eh, broer Said en zijn zus Karima. En de familie wordt verder nog aangevuld met de slagwerker Lahoussin Bakir. Ja, dat is zijn naam om te onderhouden. <laughs> Maar in ieder geval, het gaat om uh, Dries El Maloumi. De man die centraal staat op het uh, de oets. Eh, dat doet enigszins denken aan de gitaar of de luid. Het is een peervormig instrument met meerdere snaren. en zo wordt vooral veel gebruikt in het Midden-Oosten. Dries El, El Maloumi dus. En het nummer dat hij speelde met zijn eh, broer en zus en die slagwerker Lahusin Bakir, dat heette Tawazoen. Ik neem u even mee naar uh, oktober, jongsleden. De VRT-archieven, toen die daar bezig waren. De VRT Radio 1, want daar was ook Radio 1 met het project Zanger zoekt schrijver. Ze brachten een popzanger samen met een literair schrijver Ozark Henry, die komt uit Vlaanderen. Die ging muziek maken op tekst van Herman Koch. Hier is Kom, ga met me mee. Rosie, jouw gezicht verlicht de nacht. Als een vlam op de tocht als de maan in de nacht. Rosie, denk je nog veel eens aan mij? Of ben ook ik voorbij? Ja, wij zijn nu voorbij, allebei. Ik zag je niet, je gaan. Ik zag je niet. Ik zag je een liedje Gauw. gaan. Rosie, ik hoor niet meer wat je zegt, want je bent nu echt weg. Ja, je bent nu echt weg. Rosie. Jij bent toen niet blijven staan, de toekomst voorbij, toen nou al voorbij, niet van mij. Ik zag je niet liedje gaan jij stil in het licht, terwijl je schaduw al lang weg was gegaan. Onze lippen, niets te zeggen, dichterbij dan dat nooit, niet meer denken. wat je zei. sluipt door de nacht, als een dier zonder vacht. Ja, zo koud zonder vacht, dat je lacht. Ik zag je niet je gaan. Ik zag je niet je gaan. sommigen is het even wel om Ozark Henry in de Nederlandse taal te horen. Vlaming Ozark Henry. En dat betekent dat Bob met een zachte G. En het klinkt wel zo aangenaam. Ozark Henry, kom, ga met me mee. Op tekst van Herman Koch uit het project Zanger zoekt schrijver van de VRT, de Vlaamse Radio en Televisie. Wij zijn hier bij de Nacht Anders toegekomen... uit het leukste uitsprekers met Koppen van afgelopen zaterdag. Je gaat dadelijk luisteren naar de columns van Martijn Koning... en die van Wim Daniels. Er zijn twee muzikale optredens. Fransien van Tuinen, dat is jazz, die ga je horen. En je gaat de popmuziek horen van Sandra van Nieuwland. En er is ook nog het cabaret met Dolph Jansen. Maar voordat je gaat luisteren naar de column van Martijn Koning, eerst even deze... The Fifth Dimension, Stone Soul Picnic. zit onder de blauwe plekken, want ik viel deze week van de ene in de andere verbazing. Wat een week. Laten we beginnen met het allergrootste nieuws van deze week. Uruguay heeft als eerste land ter wereld wiet volledig gelegaliseerd. Felicitaciones amigos. Dat is eh, Spaans voor gefeliciteerd eh, vrienden. Ik ben een groot voorstander van het legaliseren van wiet. En dat steek ik niet onder stoelen of banken. Dat steek ik in een vloeitje en dat steek ik het aan. Misschien was ik wel een beetje stoned toen ik deze column schreef. Wie zal het zeggen? Ik weet het, te veel blowen kan leiden tot schizofrenie. Maar ja, dan kan ik altijd nog doventolk worden. Ja... De wereld zou een stuk liever en leuker zijn als we wat vaker stoned zouden zijn. Neem Geert Wilders. Die rookt voor het eerst in zijn leven een jointje... en heeft meteen zin om met zeehondjes te knuffelen. Wat een schatje. En al die zeehondjes of huilers die kropen op en langzaam zo... en Geertje glunderde. Het leek wel, en dat vond ik zo aandoenlijk... alsof hij voor het eerst in zijn leven liefde ontving. Ik dacht dat ik knetterstoond was toen ik dat zag. En Geert zei dat de zeehondjes dachten dat hij hun moeder was. Dat gaat iets te ver. Eh. Laten we de intelligentie van die dieren nou niet te veel onderschatten. Je hebt tepels, Geert. Dat is wat ze zochten. Meer niet tepels. pezones. Dat is Spaans voor tepels. Ik ben wel bang dat Geert nu de smaak te pak heeft... en elke avond voor het slapen gaan... nu een van zijn beveiligers in een leren pak... met de armen langs het lichaam vastgebonden tegen Geert aan moet komen schurken. Zo, uh, uh, en dat Geert dan de bovenste knoopjes van zijn pyjamaatje losmaakt... en zijn bovenlichaam half ontbloot... en lichtjes wrijvend met de natte vingers en tepels hard maakt... en hem dan zachtjes tegen zijn borst aandrukt. Kom maar, jongen. Goed zo. Het was echt een feest die dag bij de zeehondenopvang. Ze hadden zelfs een autistische walrus een brilletje opgezet en een jasje aangedaan... om samen met Geert op de foto te kunnen. Ja, Geert was zo stoned als een genaal. Si Geert era tan auto como uno cometa. En over politici gesproken, geef minister Timmermans ook zo snel mogelijk een jointje. Hallo, we hoeven geen ruzie met de hele wereld, oké? Dus even ontspannen, meneertje Timmermans. Tranquilo, signor Carpintero. Iedereen aan de wiet, dat is de oplossing. Dan gaat het werk maar allemaal wat trager. Nou en, en dan worden er maar wat foutjes gemaakt. Dat kan gewoon leuk zijn. Dat zie je wel aan de medewerker van de Belastingsdienst... die in Amsterdam de woonkostenbijdrage moest overmaken aan 9000 huishoudens. Die was natuurlijk hartstikke stoned. Net even een paar nulletjes te veel erbij gezet. Mensen die normaal gesproken 155 euro krijgen... ontvingen nu 15.500 euro. Het gaat in totaal om een bedrag van 188 miljoen. Dat is gewoon geweldig. Bij de Belastingdienst gaan ze ervan uit dat mensen het geld terugstorten... of in elk geval aan de bel trekken. Nou, ik denk dat die die mensen zeker aan de bel gaan trekken... als ze nog een rondje geven in het café. Uh. <laughs> Ze hopen dat de mensen zo eerlijk zijn om het geld terug te storten. Ik denk het niet. Die mensen kopen allemaal een hele dure koekoekslok... bellen de Belastingsdienst en zeggen dan... dank je de koekoek. Gracias. Gracias la cuco. Dames en heren, geloof mij. We moeten zo snel mogelijk wiet legaliseren. Al is het alleen maar om de staatskas super high te maken. Maar het zou alles ook zoveel leuker maken. Als we allemaal stoned waren geweest... hadden we bijvoorbeeld die grappig bedoelde filmpjes van het KWF kankerbestrijding... misschien wel heel erg humoristisch gevonden. Kijk, het is mogelijk om een onderwerp als kanker grappig te brengen... maar het probleem is dat de grap dan ook wel echt kankergoed moet zijn. Dit sloeg jammer genoeg een beetje de plank mis. En die acht filmpjes hebben ook nog eens samen bijna een half miljoen euro gekost. Daar zak je de snor toch wel vanaf. Een half miljoen. Je kunt voor dat geld ook al die vrijwilligers die door weer en wind met een collectebus langs de huizen zeulen. een keertje extra in het zonnetje zetten. Maar bij het KWF zullen ze de zon wel weer veel te kankerverwekkend vinden. <laughs> Zie, het is mogelijk. Hey, aquí es possible. Jullie hebben het niet eens gemerkt, maar ik heb deze column dus wel degelijk stoond geschreven. Het ging eigenlijk helemaal nergens over, maar het was op zich wel leuk. Ik hoop dat we als land niet achterblijven en het lichtend voorbeeld Uruguay zullen volgen... en zo snel mogelijk wiet legaliseren. Tot volgende week. Hasta la próxima semana. Dank u wel. Gracias. En nu stop ik echt. Ahora si timi 心在。 are waiting. I'm on a narrow plane, it takes me Dat is een voetbalclub. Veel Ajax in het nieuws. Eh, frustrerende wedstrijd tegen AC Milan. Die eindigt in 0-0. Waardoor Ajax niet overwint in de Champions League. En ook nog supporters rellen in Milan. En als het goed is, ik kijk even naar de regie. Hebben wij op dit moment, ja, ik mag zeggen de baas aan de lijn. Eh, Frank de Boer. Hallo Frank, ben je daar? Ja, uh, eh, spreek niet mij aan. fijn, fijn dat je tijd hebt. ik stoor niet. Nee, ik zit even te lunchen. Ik, ik kreeg je niet goed binnen. Je zit wat? Ik zit even te lunchen. Oh, lekker. Ja, wel lekker. Eh, twee bijna boterhammen met kaas en van, eh, met die eh, worst met van die gezichtjes. <laughs> ik versta worst met van die gezichtjes. Ja, dat ken je toch wel, van die worst met van die gezichtjes? Ja, ja die ken ik wel, maar waarom, Frank? Oh ja, daar is Davy Klaas helemaal gek van. Ah, oké, want je hebt natuurlijk heel veel, je hebt heel veel jonge jongens in de selectie. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Je valt weer weg, eh, Frank, dankzij de telefoon. Ja, eh, dat kun je weer zeggen, ja. ja. ja. Eh, is dat ook de, ook de reden dat tegen Milan net niet lukt? Een stukje onvolwassenheid? Nou, dat weet ik niet. oh, wacht even, Dolf. Nee, niet vier plakjes. Dat is overdreven. Daily, mag ook gewoon van die woord. Ja, sorry hoor, Dolf, daar ben ik weer. We zeiden je, Dolf? Nou, ik zei dus dat het in Milan niet gelukt is. Ja, nou goed, dat was heel jammer natuurlijk. Want we waren heel dichtbij, dus gewoon balen. Ja, en dan, nog het eh, supportersgeweld rondom de wedstrijd. Eh, vier supporters opgenomen, steekwonden, ziekenhuis. Wat vindt een Ajax-trainer daarvan? Ja, ik lees geen kranten. Eh, slachtoffers aan onze kant of die van hun. Wat waren Ajax-supporters. Nou, daar ben ik er niet blij mee. Nee, Ajax is toch mijn clubje. Ja, maar dat is toch erg? Ja, met, met voetbal heb je natuurlijk helemaal niks te maken, Dolf. Oké, volgende onderwerp, PSV. Ja, met voetbal heb je natuurlijk helemaal niks te maken, Dolf. <laughs> Nee, ehm, dat, nee, maar heb jij dan eh, contact met eh, Philip Cocu? Ja, eh, oh, sorry Ricardo, Ricardo, niet met die bal aan tafel. Niet met die bal, weg. Ik zeg het niet nog een keer, Ricardo. Sorry, wat jij je, Of je contact hebt met Philip Cocu? Ja, ja, daar heb ik wel contact mee, ja. En, en, en wat zeg je tegen hem dan? Nou, dan zeg ik, hé, Philip, hoe is hij? Ja, dan zegt hij, nou Frank, dat gaat niet echt lekker, want eh, ja, met PSV gaat het niet echt goed. En dan zeg ik, nee, dat begrijp ik, Philip, het is ook heel vervelend, het is ook heel moeilijk. Ja, Frank, zegt Philip dan, maar dat maakt natuurlijk toch een groot onderdeel van je leven uit. Eh, ja, nou, dan zeg ik dan, ja, Philip, dat weet ik ook, maar dan moet je toch maar proberen andere dingen te denken. Wij, Aan de kerstboom bijvoorbeeld, heb je de kerstboom al staan? Eh? Mm, ja, ja, nou, ja, ja, En dan zegt hij, nee, dat doet mijn vrouw altijd, die heeft zo'n kunstboom en Frank. die staat met een paar minuutjes. Nou, het scheelt een hoop tijd en gedoe, ook met naalden en zo. Weet je Wel, ja. ja. Dankjewel Frank, het is echt een fascinerend eh, verhaal. Oh, nou, dankjewel, Dolf. Nou, als je het leuk vindt, heb ik er nog wel een paar. Nee. Eh. ik... <laughs> ik... had van de week had ik dus een vrije avond. Dus ik was voor het bedrijf van mijn vrouw ja. Eh, was ik een paar pakjes aan het bezorgen. Oké, okay. dankjewel Frank. tot slot, morgen Kambuur. Wat verwacht je? Ja, ja hoe het Kambuur uit, altijd lastig. <laughs> ja, ja. Ah, nee, nee, nee, blijf maar niet tellen. <laughs> Wat? Frank, wat was dat? Eh, ja, dat was Kenneth Dolf. Uh, eh, dat was Kenneth uh, eh, Grapjas. Nou, ik ga weer met die jongens de wei in, want ze zijn door de dolle heen. Frank de Boer, dankjewel. I know why I've waited. Know why I've been blue. Prayed each night for someone. exactly like you. Why should we spend money on a show or two? No one does those love scenes exactly like you. You make me feel so grand. I wanna hand the world to you. You seem to me to be true. She meant me for someone. You make me feel so grand. I wanna hand the world to you. You seem to understand each foolish is little scheme. exactly like you. Exactly like you. Exactly like you. Afgelopen maandag begon een NOS-journaal met top 3 van groenten die in Nederland gegeten worden. Ik dacht dat sla wel op nummer 1 zou staan, maar dat bleken sperziebonen te zijn. Op 2 stond bloemkool en op 3 spinazie. Dat zei presentator Jeroen Overbeek, spinazie. Hij verbeterde het meteen in spinazie. En spinazie was beslist ook een grapje van hem. Een verwijzing naar het land spinazie uit de Popeye-strip. Strammeland in spinazie is een titel van een Popeye-strip. Je hebt ook al lang mensen die tegen paprika paprika zeggen. Alsof het pap is bij elkaar geroerd door een zekere Rika. Paprika. Zoals je ook Afrika hebt. Wat je tegen een hond zou kunnen roepen die Rika heet. Afrika. En waarom zouden, en waarom zouden honden geen Rika kunnen heten? Alles kan opeens ook anders zijn. Neem de dove tolkie deze week bij de Mandela-herdenking in Johannesburg... de speeches moest omzetten in gebarentaal. Toen Obama zei dat Mandela een man van vlees en bloed was... maakte de tolk enkele gebaren die er min of meer op neerkwamen... dat Mandela wel eens bloedworst had gegeten. En toen Obama zei dat mensen zich zouden moeten laten inspireren door Obama... begon de dove tolk aan een reeks van gebaren... die vooral met transpireren te maken leek te hebben. Mensen moeten meer transpireren, gebaarde hij. Ik herken het. Ooit, toen ik nog Portugees sprak, moest ik tijdens een project in Portugal alleen proviest en hardop een pagina uit een boek van een Portugese priester vertalen voor een Nederlands studentengezelschap in aanwezigheid van de priester zelf. Ik heb daar toen een pornografisch verhaal van gemaakt waarbij de priester tot vreugde van iedereen steeds goedkeurend zat te knikken. Maar de Zuid-Afrikaanse tolk zei achteraf dat hij een acute psychose had gehad en dat hij soms leidt aan waanvoorstellingen. Die dacht ik zelf ook te hebben toen ik deze week op station Eindhoven opeens hoorde... dat de sprinter naar Tilburg Universiteit zou vertrekken vanaf spoor 34. Spoor 34, terwijl Eindhoven sinds mensenheugenis uitsluitend spoor 1 tot en met 6 heeft gehad. Meer niet. En nu is er opeens ook spoor 34, terwijl de sporen 7 tot en met 33 helemaal nergens te bekennen zijn. Spoor 34. Het is meer een spoor voor als je spoorbijster bent. Misschien dat het ook daarom juist in Eindhoven ligt. Mededeling voor de eerste helftal spelers van PSV. U trein naar FC Utrecht vertrek van spoor 34. ProRail legt op zijn website uit waarom spoor 34 in Eindhoven spoor 34 heet. De verklaring is dat spoor 34 zo heet omdat het al zo heette. Dus spoor 34 was al spoor 34 voordat het spoor 34 werd. Alleen wist niemand dat, want reizigers kwamen er nooit. Het was uitsluitend een goederenspoor. Ja, nu snappen we waarom spoor 34 spoor 34 heet. Op een dag komt de NS in Eindhoven nog aanzet met spoor 69 drie hoog achter. Of, of met spoor 4711, van waar dan de trein naar Keulen vertrekt. Of met spoor 007 voor de in ere herstelde Bonte Dinsdagavondtrein. Met iemand van de railcatering die James heet. De James Bonte Dinsdagavondtrein. Op station Utrecht is het ook al jaren feest. Als je twee weken niet bent geweest, dan rol je een stationsgebouw binnen... waarvan je denkt, hier ben ik echt nog helemaal nooit geweest. Of dat je twee weken terug met de roltap nog uitkomt bij een informatiebord... waar je nu opeens vanaf hetzelfde pron pal voor een frietent eindigt. De NS maakte woensdag bekend dat ze een flink aantal treinen in de spits langer gaan maken. Maar dat hebben ze al tien keer eerder geprobeerd. Maar de treinen worden desondanks alleen maar voller. Ik denk dat ik namens Jeroen Overbeek, de Zuid-Afrikaanse doventolk en de spelers van PSV spreek als ik pleit voor bredere treinen... in plaats van langere treinen. Ze moeten breder worden, de treinen. Spoor 34 en 35 tegelijkertijd bestrijken. Met veel meer ruimte ook voor de railcatering. Waarvan de jongens en meisjes zich nu met rugzakken en weg moeten banen... door de spinagebrei van mensen, koffers en fietsen. Je ziet zich geregeld verlangen naar zoiets als spoor 34. En dat is ook de moraal van dit verhaal. De waanzin ligt voor iedereen op de loer.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 Restless Heart. Restless Heart and Fast Moving Train uit 1990. Zo oud is het weer En daarvoor hoorde je de column van Wim Daniels... was die afgelopen, afgelopen zaterdag werd uitgesproken in speakers met Koppen. En dat werd weer voorafgegaan door Francine van Tuinen. Die zong Exactly Like You. Zong ze ook live in speakers met Koppen. Je hoorde het cabaret met Dolph Jansen. Sandra van Nieuwland bezong Banging on the Doors of Love live... En je hoorde de column van Martijn Koning. Dat was dan het leukste uit Spekkers met Koppen van afgelopen zaterdag. Aanstaande zaterdag weer een nieuwe aflevering. De laatste van dit jaar alweer met als muzikale gast Berget Lewis. Dit wordt Spinvis. Spinvis, die schreef de muziek voor Het Licht. En Het Licht is op tekst van Christophe Vekeman. Uit het project Zanger zoekt schrijver weet wat duisternis betekent. de muziek voor het nummer Het Licht. En de tekst werd aangeleverd door de Vlaamse auteur Christophe Wekeman. En dat allemaal in het kader van het project waarvan we de afgelopen nacht al ettelijke opnamen hebben gedraaid. Zangers zoekt schrijvers. Een project van VRT Radio. Hey there, cutes, put on your dancing boots. And come dance with me. Come dance with me, what an evening for some terpsichore. Pretty face, I know a swinging place. Come on, dance with me. Romance with me on crowded floor. And while the rhythm swings, what lovely things we'll be saying. And what is dancing but making love set to music Playing when the band begins to leave the stand And folks start to roam As we win home cheek to cheek we'll be So come on, come on, come on, come on and dance with me Hear that sweet soul on those Latin cleats and come dance with me. Oh, what I mean is come on and my let's a cha cha cha, a leave a split and do the bongo bit. Come on, dance with me. Oh, romance with me, ooh la la la la. I don't care what it past Cause that jawbone jazz makes me move it And they charade When the band starts to groove it They prove it Come on by Cause we're all set to fly And I'll let you lead If that's agreed you know where on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come and dance with me. We'll do the cha-cha-cha. Ooh, the merengue. We're gonna tango. Come on and dance with me. cha-cha-cha. <laughs> ja, nee, danste cha-cha-cha dan misschien ook nog wel bij als je op het toneel staat. Michael Bublé hoorde je met een nummer van zijn album To Be Loved... dat afgelopen jaar verscheen. En eh, dat uh, heette dan Come and Dance With Me. Zo dadelijk het laatste uur van de nacht klinkt anders... hier bij de Vader op Radio 1 met hierin... Zoals gebruikelijk aandacht voor eh, chansons. Drie chansons krijg je weer op een rijtje zo halverwege het uur. En ik heb nog een dvd weg te geven. Een dvd met het eh, recente concert dat de Rolling Stones gaven in Hyde Park afgelopen zomer. Het concert werd trouwens ook op de televisie uitgezonden. Maar als je zo'n dvd hebt, is natuurlijk ook niet te versmaden. Die kan je in ieder geval winnen. Het komend uur hier in de nacht klinkt anders. En nu ik het toch over de Stones hebt... Dit ken je van de band. uit lang vervlogen tijden. Well, you've got your diamonds and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me, cause you're playing fire. mother, she's in Arizona's the block in St. John's Wood. And your father be there with her if he only could. But don't play dancer kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, cause you're playing with fire. Now you've got and I'm